Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal mensen dat gewond is geraakt door een zware aardbeving in Taiwan... is opgelopen tot boven de 700. Ook zijn er minstens 7 doden. Correspondent Sjoerd Daas vertelde dat het eiland in principe goed voorbereid is op aardbevingen. Dat betekent dus ook dat er in principe goede aardbevingsalerts zijn... Eh, die via de smartphones eh, bij mensen in de broekzak terechtkomen. daar horen we wel kritiek op. Die discussie eh, begint nu te lopen. maar primair zijn ze dus op dit moment nog even bezig... met mensen die nog vastzitten te bevrijden. Verschillende landen hebben Taiwan hulp aangeboden. Het is een kwestie van tijd voordat er voor nieuwbouwhuizen geen drinkwater meer is. Een waterbedrijf zegt dat ze misschien geen vergunning krijgen voor nieuwbouwwijken... in onder meer Amersfoort, Enschede en Den Haag. In het ergste geval dan worden ze wel gebouwd, maar is er geen wateraansluiting. En niemand wil wonen, natuurlijk... Eh, in een woning zonder wateraansluiting. Dus we hebben, wel, eh, we hebben hier wel een hele serieus eh, vraagstuk te pakken. Hij heeft al 45 keer nee moeten verkopen aan bedrijven. Het waterbedrijf zegt dat boeren veel water gebruiken... en dat regels om uit te kunnen breiden te ingewikkeld zijn. Universiteiten gaan vanaf volgend jaar meer Nederlandstalige opleidingen aanbieden. 35 Engelse studies krijgen een variant in het Nederlands. Dat moet helpen om het aantal buitenlandse studenten in ons land omlaag te krijgen... en studies toegankelijker te maken voor Nederlandse studenten. Ook hogescholen nemen maatregelen, al is het daar het aantal internationale studenten een stuk kleiner. Zuid-Limburg heeft als eerste brandweerkorps van Nederland een jetski gekocht. Daarmee hopen ze mensen die dreigen te verdrinken makkelijker te kunnen redden. Als we normaal zwemmen gaan doen is het echt zoeken waar is het slachtoffer. Uh, een goede plek zoeken waar kun je het water in en dan er naartoe zwemmen. Al met al kon dat best veel tijd kosten. Zeggen dat je eh, misschien 12, 13 minuten bezig bent voordat je tussen melding en bij het slachtoffer was. Wij verwachten het nu terug te kunnen brengen naar een minuut of 6. Hij wordt nog niet meteen ingezet, want de brandweermensen krijgen eerst nog een cursus... hoe ze de waterscooter moeten besturen. Het weer nog, trek je regenpak aan of neem een paraplu mee vanochtend... want het wordt een natte dag. Grijs en regen of motregen eerst.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 Op eh, de A1 richting Amsterdam staat 8 kilometer daarvan tussen Baarn en Naarden. Eh, je hebt een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A7 Den Oever-Zaanstad tussen Wochnum en Avenhoorn 6 kilometer en 20 minuten oponthoud. De N201 Hilversum richting Uithoren tussen eh, Hoef en Loenersloot. Een kwartier vertraging over 5 kilometer. De N236 Hilversum richting Weesp. Tussen Nederhorst en Berg en Driemond 3 kilometer, 10 minuten vertraging. De N242 naar Alkmaar tussen Waarland en Sint Pancras doe je er 20 minuten langer over.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 En denk je, hoe, hoe, lukt het jou om zo eh, relaxed te praten terwijl je een zagen bent? Nou, ik heb gewoon conditie. En terwijl ik het zagen ben, kijk ik gewoon naar buiten en eh, ben ik aan het looken through any window, luisteraars. En de Hollies helpen me erbij. Ja, u luistert naar Duifzaag de Week door. En wat kunt u allemaal verwachten? Nou, luisteraars, als de menstruatie uitblijft... misschien wel een babytje. <laughs> ik werd net gebeld door Paula. En die zei, ik ben misschien wel eh, zwanger, Charlotte. Ik ben misschien wel zwanger. Ik was helemaal blij, Paula. Nou, ik heb, ik heb een oproep, Paula. Luister. Hey, Paula. I marry you. dat betekent niet dat het kindje van mij is, hoor. dat moet u nou niet denken. No one luisteraars, eh, ik ga er een eh, eh, lekker stukje cabaret nog voor u opzoeken. Ik kan, nog niet verklappen wat, ik weet zelf eigenlijk nog niet. Ik moet even in mijn koffertje duiken, want daar heb ik natuurlijk een hele, hele koffer vol met cabaret-luisteraars. Het komt er allemaal uitzetten straks hoor. luister maar goed straks om half tien. Karamia Mai. Rustig aan, rustig aan Jay en the Americans. Must we say goodbye. We gaan helemaal niet eh, vaarwel zeggen, doen we niet. Each time we part. Jay the Americans, Cara Mia Mine. Ja, en, eh, het was een groep, eh, die heette de Argies en die gebruikte veel te veel suiker. Die, die, die gebruikte zoveel suiker dat Herman Vinkers zei... als ik die plaat draai, dan kom ik zo klaar in zo'n klontje. Het gaat allemaal over suiker. Sugar, sugar. and lightning and sunset strokes the color to your skin. Your eyes are so blue, I just think of a blue sky and bumblebees buzzing on the wind. Rosie, oh Rosie, it's raining when you look the other way. Rosie, sunshine out to play. summer birds swimming through the air. Rosie, oh Rosie, I'd paint your face for all the world to see. Rosie, oh Rosie, I'd like to paint your face eternally. Don Patrice was dat met Rosie. Nou, luisteraars, eh, ik heb mijn uh, uit de koffer gehaald, hoor. grote hit van The Birds, Mr. Tambourine Man. If you think you know how to love me... Nou, dan vergis je je hoor, luisteraars. Dan vergis je je echt. Smokey. A breathless drive on a downtown street. Motorbike ride in the midday heat. dust that hung from the desert skies. Run though we'd run, it still burned our eyes. Oh, yes, we may walk on the wild, wild side of life.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 Ik, ik, zie het niet meer zitten. Mijn hele wereld is in elkaar gestort. En je bent zo verdrietig dat je denkt ben je eigen... ja, wat zou ik nou weer eens voor plaatje opzetten? Nou, wel een plaatje wat er een beetje bij past natuurlijk. My World Fell Down. De Buffoons uit Enschede. just like the Ja, de buffoons uit Enschede waren dat luisteraars. Dit soort repertoire werd vroeger eigenlijk eh, ook gebracht door de Ivy League. Tossing en turning, al die liedjes en zo. Dat kent u vast ook nog wel. Dat is, uh, hadden een beetje vergelijkbare sound. En eh, ja, de buffoons die heb ik ooit live gezien in Club Palermo in Haarlem. Zijstraat van de Zeilstraat liep naar de Nieuwe Groenmarkt. En daar zat later de Stalker. Ook een discotheek. Maar destijds Club Palermo. En het traden de uh, Buffoons, die ik zojuist draaide, die traden daar live op. En eh, dat maakte ze echt waar hoor. Die waren live minstens zo goed als uh, de cd die ik u zojuist liet horen. En ja, een, een neervallende wereld, neerslachtigheid. Je moet juist vrolijkheid hebben. En dan heb ik Sandy Show even gebeld. Ik zeg, bezing jij de liefde nou eens op een positieve manier? Venus must have heard my plea. Dankjewel, Sen. She is in someone along for me. Long, long live love. For somebody to call mine and at last he's come along Baby, oh nothing can go wrong We meet every night at 8 And I don't get home till late.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 I say to myself each day Baby, oh long, long live love these Baby, oh long, long live love mm. Long, long live love Sandy Shaw, Long Long Live Love. Ja, luisteraars, in de jaren, eh, eind jaren 50... Eh, had je de tramlijn, die ging hier van Zandvoort eh, naar Amsterdam. Via Haarlem natuurlijk. En de, blauw, de blauwe tram, je hebt hier nog een horecagelegenheid... gelegenheid op een Louis Davis carré heet ook de blauwe tram. En eh, dat is niet zomaar natuurlijk. Dat is daarvan afgeleid. Maar wat kan ik u er nou over vertellen? Nou, toen ik, eh, toen ik nog een klein jongetje was... ben nog niet zo lang, maar toen was ik een heel klein jongetje. Daar gingen we met mijn ouders gingen we naar Amsterdam... naar de Snip en Snap Revue. In Theater Carré. Nou, dat was een dagje uit hoor. Daar gingen we dus ochtends met de blauwe tram. Eh, wij vertrokken natuurlijk niet vanuit Zandvoort, want ik woonde in Haarlem. Dus wij vertrokken dan vanaf de Leidse Vaart, zeg maar. Eh, daar kwam de tram langs en die ging dan via de Tempelierstraat zo... door de Grote Houtstraat naar de Amsterdamse Poort... en dan eh, via de Amsterdamse Vaart eh, richting Amsterdam. En dan kwamen we in Amsterdam aan met die blauwe tram... en dan, dan liepen we de, de, Nieuwe Dijk over, de Kalverstraat door... En dan even winkelen daar en zo. En dan liepen we weer terug het eind van de middag. Want ja, je bracht een hele dag in Amsterdam door de Dam kijken natuurlijk. En eh, Rembrandtsplein en eh, nou ja, al die eh, bekende plekken in Amsterdam... die de moeite waard waren om, om te bezichtigen. En dan gingen we terug naar de Nieuwe Dijk en dan gingen we eten bij Harkema. Dat was destijds een, ja, een horeca-uitspanning waar je heerlijk Piste kon eten. Het was een feestdag hoor, voor een, voor een klein jongetje als, als Met zijn ouders naar de Snip en Snapperview. En ik ga u vandaag, luisteraars, en dat is nou zo leuk... meenemen naar Theater Carré. Naar Willy Walde en Piet Muizelaar. Met een conferentie over een mop. Nou, dat is de mop. Nou, daar gaan we naar luisteren. Meneer, u vergeet uw bonnetje. Ja, zes, krijgt u straks uw fiets die uit de stallen. Oh, dank u wel, fietsenbewaarder. Ja, ja allemaal maar zitten, hoor. Tot, tot, u, tot uw dienst. Ja. Zeg, hé hey, meneer, ja. Nee, loop eens even niet weg. <laughs> Luister eens. ik, heb, ik heb net hier een meneer in de stalling gehad, hè. En die heeft mij toch wel zoiets aardigs verteld. Hè? Oh ja? Aardigheidje, ja. En eh, toen, toen zag ik u, hè. En ik kijk u aan. Ik denk, eh, dat lijkt me wel een, een lollige broek, om zo te zeggen. Hè? Ja, ik denk, ik, ik zal het u ook even vertellen. Ja, moet je horen, meneer. <laughs> Het is, eh, het is eigenlijk een een assortiment van, van grol, hè, zou je kunnen zeggen. Grol. Een grol. Een, een, een kwinkslag, hè. Een aardigheidje. Ja, hoe zou De aardigheid. Nee, het is meer, het is meer een, een, een anekdote, hè. Anekdote. Een, een, een rebus, hè. Rebus met de, met de pointe. De pointe. Kijk, ik zal het u even vertellen. Als je nou eens een keer een feestje hebt, hè. Of, een bruiloft. En je denkt bij jezelf, nou, <laughs> nou zou ik wel eens een keer eh, de gebraden haan uit willen hangen. Hè? <laughs> Dat is hij zo. Dat is hij zo, ja. Nou, moet je even goed opletten. Zal ik het je even voordoen, hè? Daar gaat hij, hoor. Kijk, is zit zo. Let op. Het is niet mijn broer. Maar toch is het de zoon van mijn vader. Ra, ra, ra. Wie is dat? Weet niet. Weet je niet, hè? Weet je niet? <laughs> Zal ik het je vertellen? Dat ben ik! <laughs> Ah. Ah. Is hij uit? Meneer, je schijnt hem nog niet helemaal goed te vatten. Dan moet je er even goed het kopje bij houden. Let nou even op, zak je nog even voor. Let op. Het is niet mijn broer. Maar toch is het de zoon van mijn vader. Ra, ra, ra. Wie is dat? Nou, nou, nou, nou, hey, nou. Dat ben ik. Ja, nou wist ik het, want u had het er net al gezegd. Man, je snapt er geen syllabe van. Toen ik je zo net zag staan, hè, toen denk ik bij mij, nou, dat, dat lijkt me wel een lollige broek. Maar oh man, wat heb ik me daarop verkeerd. Wat een droge ben jij, oh. Nou ja, ik, snap het wel, maar om nou te zeggen... Gut, gut, wat heb ik gelachen? Nee. Nee, man, omdat jij al geen gevoel voor humor hebt... Zou het? Zal ik jou eens wat vertellen? Ja. Het achtereind van een koe... is bij jou vergeleken nog een universiteit. Ja, nou, die vind ik nou wel leuk. Die vind die wel Kijk hem daar nou staan. Ouwe. Jan Jurk. Laten ze zo loslopen. Oh, oh, al staan. Ja, ik zie niet. Ik, ik kan het natuurlijk wel eens proberen, maar om nou te zeggen met, hele lol. Meneer. Huh? Meneer, ik wou u iets vragen. Nou, eh, dan kom je toch wel goed, zeg. Ik heb zelf geen cent in mijn zak. Nee, het gaat niet om geld, meneer. Het gaat om, om een aardigheidje. Dat heb ik net gehoord van een gebraaide haan. meneer, het is eh, om, om de lollige broek uit te hangen. Het is om te lachen. Zo. Het is een uh, rebus met een, met een pointje. wat? het ook niet. Het is, om te lachen. Oh. Nou, als het om te lachen is, meneer, kom dan maar even hier zitten. Even kijken. Je moet even je kopie erbij gebruiken. Ja. Het gaat zo, hè. Het is niet mijn broer. maar toch is het de zoon van mijn vader. fietsenbewaarder. Oh, is u de fietsenbewaarder? Nee, ik niet, hij. Oh, uh, uw broer? Nee, hij, hij, is mijn broer niet. Kijk, mijn vader... oh, ja. Ja, ja. Je vader is de, is de fietsenbewaarder. Nee, mijn vader is banketbakker. Ja, maar wie is dat die fietsenbewaarder? Ja, die staat hier op de hoek met, met een snor. Ja, ja, eh, uw eh, broer. Nee, hij is mijn broer niet. Van, van wie is, die fietsenbewaarder dan wel een broer? Van, van, zijn broer. Van zijn broer? Maar welke broer? Dan is er nog een onbekende broer ook. Onbekende broer? Ja, van die fietsenbewaarder. Ja, dat zou wel. Ja. En, uh, eh, die is banketbakker. Nee, dat is mijn vader. Is je vader dan de onbekende broer van de fietsenbewaarder? Mijn vader? Mijn vader had geen broers, die had alleen een zuster. En die zuster? Ja, die had alleen... En die zuster die is getrouwd met die fietsenbewaarder. Ja, nee, met een... Met een behanger. Dat is... Eh, dat is mijn broer. Dat is eh, Dirk... Eh, Welke Dirk? Dirk Jansen. Ja, wie is Dirk Jansen? De, zoon van mijn vader. En je zei dat het geen zoon van je vader was? Nee, dat is de fietsenbewaarder. Die op de, die op de fietsen past. Ja. op de fiets van je broer. Nee, van, van mijn vader. Je bent je vader? Ah, nee, op mijn fiets. Ja, mijn want, mijn broer zijn fiets is gestolen. Ja, maar wat heeft je vader daar nou mee te maken? Mijn vader ging er altijd bij uit. Met je broer? Nee. Met de fietsenbewaarder? Nee, met de fiets van mijn broer. Ja, maar eh, luister nou eens even. Luister nou eens even. Je zuster is de onbekende ik is getrouwd met die onbekende broer van de fietsenbewaarder. Nee, met een behanger. Is die behanger dan de broer van de fietsenbewaarder? Nee, die, die zijn broer is tra eh, trapconducteur. Die, die maken ze broer? Nee, die behangen ze broer. Ja, en die zijn fiets is, eh, is gestolen. Ja, nee. Nee, de, nee Dirk Jansen zijn fiets... Is, ik ga naar huis. zenuwachtig van. Nee, dan ben ik een hele rare jongen. Dan ben ik een hele rare jongen. Ja, maar ik krijg hoofdpijn. Ja, Dan heb je A gezegd, dan moet je B zeggen ook. Ja, maar het wordt met de Al wordt het vanavond half zeven. Ja, maar ik word niet goed hoor. Ik kan er niet tegen. Dat Meneer, vader is dus fietsenbakker. Ja, nee! die fiets kwijt. Mijn broer! De behanger? Nee, mijn broer is Lumpia-vuller. En je, en je zei tramconducteur. Nee, dat is, dat, dat is de, die... Ik ga naar huis. Nee. Ik los. los, ik wil huis. Ik krijg het aan mijn hart, ik kan het niet tegen. Ik kan wel zeggen. luister. kan niet meer. Meneer, luister nou even. Ja, meneer. Wie, wie heeft die fiets gestolen? Ik. Maar ik krijg ik terug, maar laat me nou naar huis. Ik wil naar mijn moeder. Ik kan niet eens om te lachen. Luister nou eens, meneer. Wie is je broer nou wel? En wie is je broer nou niet? Dat heb ik altijd geweten, als Slaat u me dood, ik weet het. Ik vind het... Is die banketbakker je broer? Nee, mijn vader. Is je vader je broer? nee. Mijn vader had geen broers, die had alleen een zuster. Een zuster? <laughs> En die bewaart fietsen. Ja, mijn zuster staat hier om de hoek. En een snor met zo'n knot van een snor. Kijk meneer, ik kan niet dit. Meneer, luister nou eens even. Die fiets dan. die fiets is dus door de behanger behangen. En toen door de tramconducteur overheen En toen heeft de vader de loempia's mee... Ik... Maar wie is dan de zoon van je vader? Mijn vader had geen zoons. Mijn vader is kinderloos overleden. Ja? <laughs> Is, dat, oh. is dat nou de mop? Ja, dat is voor een gebraaien haar. Nou, <laughs> meneer, die moet ik even aan mevrouw vertellen. Oh, ik, ik, kan niet meer. Hij is goed, hoor. Hij is goed, hoor. Ja. Nou, dag, meneer. Meneer, ik heb er nog een. Is dat de fietsenbewaarder? Dat was de fietsenbewaarder. Ja. De legendarische Willy Walden en Piet Muizelaar. Nou, dat, was, eh, dat waren de uh, cabaret theatervoorstellingen waar wij... Eh, waar ik in mijn jeugdjaren naartoe ging in theatercarré samen met mijn ouders. Ik denk er nog vaak aan terug. De tijd dat je door Amsterdam kon lopen zonder dat je gezakkerold werd... of zonder dat er het was of vechten of relletjes of weet ik veel wat. Het, was allemaal, ja, in mijn herinnering althans, vriendelijk vriendelijker als nu, helaas, eh, luisteraars. ik wil niet eh, te pessimistisch worden. Eh, op, dit is bijna zomer. het is zomer. Iedereen. Bijna. Mijn zoon Sven, die zingt over de zomer. Nou, toen was hij, uh, ik een jaar of tien oud. Giel Belen heeft het ooit als, uh, als jingle gebruikt tijdens het tijdens de zomerseizoen, eh, tijdens het draaien van zijn plaatjes in de ochtend. Eh, soms dan ben je zo eh, verschrikkelijk moeilijk te behandelen. Too hard to handle. Mr. Otis Redding. Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old love and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Action speaks louder than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you place your ad with me? Boys will call my dime by a dozen, but that ain't nothing but ten cent love. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to hell and I, yes, around. am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, just come go home with me. I got some good old loving and I got better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will call my dime by for loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light your counter called Mama. I'm sure hard to hell and I, yes, I am. Give me some good old love. Some of your good love. I'm a big old man, mama. En dit zijn Pizza and Gordon. Lady Godiva. 17, a beauty queen. She made a ride that caused a scene in the town. Her long blonde who did striptease, praying for a little breeze. Her long blonde hair falling down across her arms, hiding all the latest charms. Lady Godiva, she found fame and made her name doctor came into town and said to her, How'd you like to be a star? You're a girl who could go far, especially dressed the way you are. She smiled at him, gave her pretty head a shake that was Lady G's mistake. Hey, hey, Lady Godiva. He directs Certificate X, and people now are craning their necks to see her. Cause she's a star, one that everybody knows. Finished with the striptease shows she can't afford her clothes. Her long blonde hair lying on the barber's floor doesn't need it long anymore. naar de heren Shadows. Met een eh, vrij onbekend nummer, althans uh, het is niet zo'n hele grote hit geweest. Maar het was Stingray, luisteraars, van The Shadows. Wil u een geheimje uh, eh, horen? Do you want to know a secret? kan wel. You'll never know how much I really love you. Geldt voor u allemaal, hè, als luisteraar. You'll never know how much I really de hoogste tijd, luisteraars. We hebben nog een uh, eh, 50 seconden en dan komt het nieuws erin. Ik neem afscheid van u. Ik ben er volgende week dinsdagavond weer met Tussen App en Vloed. Van 10 tot uh, eh, 12 uur middernacht. En natuurlijk ook op woensdagmorgen tussen 8 en 10 eh, met Duifzaag de Week door. Dank nogmaals voor het luisteren allemaal. En wat mij betreft een hele fijne woensdag. En tot volgende week. Oh nee, nee, tot vrijdag met The Boys Are Back in Town. Wordt ook gezellig. En ook lekker muziek, kan ik u verzekeren. Anders. Je bent me weer voor heel lang kwijt. weet al wat de klanten zeggen. Het werd ook wel de hoogste tijd.